Er worden niet vaak referenda in Griekenland gehouden. Het laatste was in 1974 over afschaffing van de monarchie. Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben steeds meer hulp nodig. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de instellingen elke vier jaar onderzoekt. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal bewoners met ernstige lichamelijke beperkingen en chronische ziektes. En daardoor is de hulpbehoefte toegenomen. De bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen zijn over het algemeen positief over de zorg die ze krijgen. Wel vindt zo'n 40% dat de zorg gehaast gebeurt. Op de IJssel bij Zutphen ligt een groot Duits binnenvaartschip klem. Het schip zit vast tussen de pijlen van een brug en een andere boot. De schipper wilde onder de brug doorgaan toen bleek dat het water te laag stond. Daarop probeerde hij terug te varen, maar toen kwam het schip dwars te liggen. Twee sleepboten proberen het schip vannacht vlot te trekken. China heeft een onbemand ruimtevaartuig gelanceerd dat op weg gaat naar de ruimtemodule die sinds september in een baan om de aarde cirkelt. Het is de bedoeling om de twee over een paar dagen aan elkaar te koppelen. De lancering van het ruimtevaartuig is een volgende stap in het voornemen van China om een bemand permanent ruimtestation op te zetten, zoals het ISS.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 Set the pace, I will shift the tempo. Oh, easy. Party girl, now believe me. Got your mind way too boozy. Clean it up, girl, go lose it. Got to go home now I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta break on that breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison.